ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een gevechtspauze tussen Hamas en Israël lijkt steeds dichterbij te komen. Een Amerikaanse krant schreef dat vanochtend. En het Witte Huis bevestigt het nog niet en zegt dat er nog volop onderhandeld wordt. Correspondent Nasra Habiballah vertelt ons hoe serieus we dit moeten nemen. Nou, als je de berichten mag geloven, dan lijkt zo'n akkoord in ieder geval wel heel dichtbij nu. Dat bericht dat komt van de Amerikaanse krant The Washington Post dus. En is over het algemeen eh, goed ingevoerde krant. En eh, die onderhandelingen die staan onder onder ook onder leiding van de VS. Dus het zou ook niet raar zijn eh, dat daar over die deal gelekt is naar Amerikaanse media. Israël en Hamas willen er nog niks over zeggen. Tijdens zo'n gevechtspauze kunnen er gevangenen worden uitgewisseld... en kan er ook meer noodhulp de Gazastrook inkomen. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de steekpartij in Tivoli-Vredenburg in Utrecht eerder vanochtend. Daarbij is een schoonmaker van 41 om het leven gekomen. Tivoli heeft alle concerten en evenementen de rest van de dag geschrapt. In Breda is vannacht iemand gewond geraakt nadat in een geparkeerde auto een explosief afging. Het slachtoffer is een toevallige voorbijganger volgens Omroep Brabant. En diegene is niet in levensgevaar. En omwonenden schrokken wakker van de knal. En het is een druk weekend voor de Sint en zijn Pieten. Want na de landelijke intocht van gisteren en het vullen van alle schoentjes vannacht... zijn vandaag ook op veel plekken weer allemaal intochten. In Amsterdam is het langs de kades nog steeds hartstikke druk met nieuwsgierige kinderen. Maar dit kind had nog wel even tijd voor een diepte-interview met AT5. Wat vind je het allerleukste van het Sinterklaasfeest? Dat die pepernoten brengt en cadeautjes. <laughs> ja, hè? Hey, je bent verkleed als eh, Pietje. Ja. Wie vind je leuker, Piet of Sint? Ja, waarom? Omdat de rood is ook mijn lievelingskleur. Ja, schattig. De Goed Heiligman en zijn Pieten worden vandaag ook nog welkom geheten in onder meer Hees en Oosterhout in Brabant is dat. En op meer in Noord-Holland. En dan nog het weer. Op de meeste plekken is het droog met soms een zonnetje en een graad of 12. Later vanmiddag en vanavond komt er vanuit het westen regen aan. En morgen eigenlijk net zo'n dag als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Een half uur vertraging. De weg is weer vrij na een ongeluk. Twee afgesloten rijstroken op de A10 Zuid bij Amsterdam.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 We learn to get together and see who we really are. Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change. nobody gonna wake up and start Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change. No, no, no.